Uit een rondgang van Nieuwsuur onder provinciale bestuurders van de PvdA worden Samsom en Frans Timmermans het vaakst genoemd als opvolger van Job Cohen. Daarnaast heeft Maurice de Hond de voorkeur van PvdA-leden gepeild. Samsom krijgt van 29% van de leden de voorkeur, gevolgd door Ronald Plasterk met 27%. Timmermans is in die peiling veel minder populair. De fractievoorzitter is overigens nog niet de nieuwe partijleider. In de peiling van de hond wordt de Amsterdamse wethouder Asje het vaakst genoemd als nieuwe leider van de PvdA, op de voet gevolgd door Samsom en Plasterk. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën van de eurozone nog steeds over Griekenland. Onderwerp van gesprek is of het land aan alle voorwaarden voldoet om de volgende lening van 130 miljard euro te krijgen. De Luxemburgse premier Juncker zei dat er nu een besluit moet komen over de lening, omdat er geen tijd meer is voor uitstel. Als Griekenland het geld niet krijgt, is het land volgende maand failliet. Minister De Jager wil dat er permanent toezicht komt op de Griekse regering. Volgens hem komt Griekenland gemaakte afspraken niet na. 59 supporters van FC Utrecht mogen komende zondag Enschede niet in. De burgemeester heeft hun een stadsverbod opgelegd... na aanleiding van de rellen bij de wedstrijd Utrecht-Twente begin december. De hooligans hadden vanwege de rellen van de KNVB een landelijk stadionverbod gekregen. En burgemeester Den Oudste is bang dat ze toch naar Enschede komen en een gevaar vormen voor de stad.